De criminelen achter de webshop gingen heel professioneel te werk. Maar je kan hem ook echt zien als een, eh, ja, echt als een bedrijf. Dus stel nou dat je tooling niet goed werkt, dan kan je, eh, kan je ook contact opnemen. Dus een goede klantenservice dus ze zijn heel erg gericht op goede dienstverlening naar hun klanten. En dat zijn dan de cybercriminelen. Maar nu niet meer? Nu niet meer, nee. Naast phishing software werden ook lijsten met inloggegevens van slachtoffers aangeboden. Zeker 19 mensen zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash in Washington D.C. Een passagiersvliegtuig dat vlak voor de landing botste met een militaire helikopter... brak in tweeën en stortte neer in een rivier. Correspondent Sjoerd en Daas vertelt dat de kans op overlevenden klein is. Dit water is op dit moment even boven het vriespunt. Ja, die houden dat eh, niet heel lang vol als zij al eh, levend eh, nog in dat vliegtuig zaten. Dus het ziet er niet best uit wat dat betreft. er is relatief weinig hoop op, op overlevenden. Alle vluchten van en naar Washington D.C. zijn voorlopig geschrapt. En bloemrijke akkerranden met wilde bloemen en kruiden zijn toch niet zo succesvol als gehoopt, schrijft RTV Drenthe. Een paar jaar geleden stimuleerde de overheid het aanleggen van zo'n bloemstrook met het idee dat daar dan insecten op afkomen. Maar op de gezaaide bloemen kunnen bestrijdingsmiddelen zitten van het akkerland en dat is dan weer slecht voor de gelokte insecten, zegt deze onderzoeker. Wij zien de insecten erop afkomen. We zien ze ook niet doodvallen hoor, zo snel gaat het niet. We vermoeden wel dat ze misschien een dag later dood zijn. Dat zou kunnen. Of dat de voortplanting gestoord is. De onderzoekers adviseren om goed te kijken waar bloemenstroken worden aangelegd... bijvoorbeeld langs akkers zonder bestrijdingsmiddelen. Het weer dan. Het land is een beetje in tweeën gedeeld vanmorgen. Het zuiden heeft te maken met flinke buien. In het noorden is het droog. Later trekken de buien bijna helemaal weg richting Duitsland. En het wordt een graad of zeven. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.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 toestel met 64 inzittenden stortte kort voor de landing in de Potomac-rivier... na een botsing met een legerhelikopter. Gevreesd wordt voor veel doden. De politie heeft een webwinkel voor cybercriminelen offline gehaald. Die bood software aan om online fraude te kunnen plegen. Er zijn onder meer lijsten met duizenden gebruikersnamen en wachtwoorden gevonden. Voor het eerst in vijf jaar zijn er minder dan 70.000 nieuwbouwwoningen bijgekomen. Daarmee is het doel van het kabinet van 100.000 nieuwe woningen per jaar niet gehaald. Het weer regenachtig, alleen aan de kust en in het noorden is het droog.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 at. Uh. Uh-huh. Models and models talking all of that. Yeah. No, I can't forget enemies than friends. I'm sliding in past those. Oh. Both eyes closed, uh-huh. both arms rose, oh. both charms rose with the S O S O D E dot F.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 What's wrong with that? We in the VIP twisted, downright spiffed, yeah. two way. Ooh, they make it like it missed it. Come on. Missed talking all that your hands up, storm up. Everybody put your hands up, storm. When the beat comes back around, everybody do the yeah.